met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in Borculo in Gelderland zijn mogelijk gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat gebeurde op het fabrieksterrein van Friesland Campina. Volgens de veiligheidsregio kwamen in een tankwagen twee gevaarlijke stoffen met elkaar in aanraking... en ontstond er een oranje wolk en explodeerde de tank. Niemand raakte gewond. Volgens de veiligheidsregio is de wolk niet meer waarneembaar... maar wordt nog wel onderzocht of de stoffen gevaarlijk zijn. De omgeving in Borculo heeft een NL-alert gekregen... met het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De politie maakt zich grote zorgen over de strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan illegale. De Tweede Kamer voegde de maatregel toe aan de asielnoodmaatregelenwet die gisteren werd aangenomen. In een verklaring wijst de politie op de grote gevolgen voor uitvoeringsinstanties, hulpverleners en de vreemdelingen zelf. De politie vindt het een goede zaak dat de Raad van State de wetswijziging nog gaat beoordelen. Verder is de politie bang dat strafbaarstelling juist leidt tot meer problemen... als overlast, criminaliteit en uitbuiting. Hamas staat positief tegenover het Amerikaanse voorstel voor een bestand in Gaza, melden diverse bronnen. Er zouden alleen nog wat details moeten veranderen. Een officiële reactie van Hamas is er nog niet. Het bestand zou 60 dagen moeten duren. Volgens de Amerikanen is Israël al akkoord. De voetbalsters van Duitsland hebben hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen van Polen. Het werd 2-0. Beide goals vielen in de tweede helft. Eerder vanavond boekte Zweden een kleine overwinning. Tegen Denemarken werd het 1-0. Komende dag is de eerste wedstrijd van Oranje. Die begint om 6 uur en de tegenstander is dan Wales.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 the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the night. There is a deeper way than this, nothing will withstand. us in love.